Zes uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Een van de daders van de kerkmoord in Normandië vanochtend had een enkel band... omdat hij vorig jaar naar Syrië wilde reizen, melden Franse media. De autoriteiten zagen hem als een groot risico voor de nationale veiligheid. De man werd met een andere aanvaller door de politie doodgeschoten... nadat ze in de kerk een priester hadden vermoord. Er is ook iemand opgepakt voor de aanslag, maar zijn rol is nog niet bekend... Volgens president Hollande handelden de aanvallers uit naam van IS. Beieren neemt antiterreurmaatregelen na de aanslagen in de Duitse deelstaat. De Beierse minister-president Seehofer zegt dat er meer politie op straat komt. Ook bij grote evenementen zoals het Oktoberfest. Seehofer vindt dat de Duitse overheid krachtig moet reageren. De tijd van eindeloze discussies is voorbij, zegt hij. Er waren aanslagen bij een festival in Ansbach, een trein in Würzburg en een winkelcentrum in München. De schietpartij in een ziekenhuis in Berlijn vanochtend was geen terreur, zegt de Duitse politie. Een patiënt van 72 schoot een kaakchirurg dood. De dader beroofde zichzelf van het leven. Waarom hij de arts neerschoot is nog niet bekend. Bestuurders van slechte verpleeghuizen die boven de balken in de norm van 178.000 euro verdienen, moeten vrijwillig hun salaris verlagen. Dat wil VVD-Kamerlid Potters. Hij reageert op een stuk in de Volkskrant. Daarin staat dat zeven van de elf directeuren van zwakke verpleeghuizen... meer dan de balken en de norm verdienen. En het herstel van wielrenner Tom Dumoulin gaat zo voorspoedig... dat hij morgen meedoet aan het criterium De Acht van Kaam. Dumoulin viel vrijdag in de Tour de France... en liep zo een breukje op in zijn pols. Voor morgen heeft hij een speciale versteviging voor die pols laten maken. Tom Dumoulin wil op 10 augustus meedoen aan de Olympische tijdrit in Rio. Het weer, de komende uren flinke opklaringen. Morgenochtend in het oosten nog zonnig. Later overal bewolkt en in het binnenland wat regen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Nauwelijks files in de Randstad. Veel mensen vieren vakantie. Maar toch zijn er wat files ontstaan door pechgevallen. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij knooppunt MNES 6 kilometer. En op de A2 Utrecht en Bos tussen Beest en knooppunt Del 5.